Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Staten veroordelen de aanslagen in Teheran vanmorgen. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van terroristische aanvallen. Bij de aanvallen op het Iraanse parlement en het mausoleum voor Ayatollah Khomeini kwamen zeker twaalf mensen om het leven. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Amerika is in gedachten en gebeden bij het Iraanse volk, zei de woordvoerder in Washington. De verklaring is opmerkelijk vanwege de slechte verhoudingen tussen de VS en Iran. De twee landen hebben geen diplomatieke betrekkingen. Ten zuiden van Rotterdam is een verkeerschaos ontstaan door een gekantelde vrachtauto op de Moerdijkbrug. Tot zeker 8 uur vanavond is op de A16 richting Breda maar één rijstrook open. Mensen kunnen wel omrijden, maar ook op die route staat het muur vast. De ANWB zegt dat het voorlopig geen zin heeft om vanuit Rotterdam naar het zuiden te gaan. Er is vorig jaar wereldwijd 9% meer duurzame energie opgewekt. Nog nooit was de groei zo groot, blijkt uit cijfers van het duurzame energieplatform REN21. Bijna de helft van de groei komt door de toename van het gebruik van zonne-energie. Wereldwijd wordt inmiddels genoeg duurzame energie opgewekt om heel West-Europa van energie te voorzien. Toch is dat nog niet genoeg om aan de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs te voldoen. In Oost-Brabant zijn zes mannen opgepakt voor oplichting via internet. Ze boden op websites als Marktplaats, elektronica en kleding aan. En incasseerden wel het geld, maar leverden niets. De arrestaties waren in het kader van een actiedag tegen internetoplichting. Er zijn auto's, contant geld en waardevolle spullen in beslag genomen. Het weer vanavond breekt vanuit het zuidwesten de zon geregeld door. Het is 14 tot 19 graden en de wind neemt af. Morgen wordt het met maxima van 20 tot 25 graden warmer dan vandaag. Het is wel nog wisselvallig. Vrijdag en in het weekend blijft het licht onbestendig. Maar met name op zondag wordt het zomers warm. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zijn de problemen bij Rotterdam het grootst op de A15 naar Gorkum tussen Rotterdam-IJsselmonde en Gorkum. Ruim anderhalf uur vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda, 20 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopen Klaverpolder. Vanwege die gekantelde vrachtwagen op de Moerdijkbrug. Naar Gouda op de A20 bij Moordrecht 7 kilometer. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer.